Ze mogen niet meer verkocht worden en mensen die er een hebben moeten die inleveren of vernietigen. President Trump had het verbod al aangekondigd. De opzetstukken werden omstreden na de aanslag vorig jaar in Las Vegas... waarbij een man vanuit een hotelkamer 58 mensen doodschoot. De Amerikaanse wapenlobby NRA is teleurgesteld over het verbod. Er is 15.000 euro beloning voor de gouden tip in de cold case van Mariette Peters... uit Sint-Hubert in Brabant. De vrouw van 26 werd in 1992 op de dag voor kerst om het leven gebracht. Ze was toen vier maanden zwanger. De dader had het vermoedelijk niet op haar gemunt. Waarschijnlijk was het een uit de hand gelopen inbraak. De politie hoopt nu dat er mensen zijn die meer informatie hebben... en alsnog willen praten. De man die verdacht wordt van het doodschieten van een meisje van 16... op een VMBO-school in Rotterdam is meerdere keren veroordeeld... melden bronnen aan de NOS. Zeker één keer ging het om een geweldsmisdrijf. De 31-jarige verdachte staat sinds de zomer onder toezicht van de reclassering. De man en het meisje hebben een Turkse achtergrond. Medeleerlingen zeggen dat ze een relatie hebben gehad. Toen zij die had beëindigd, bleef hij haar lastigvallen. Gistermiddag heeft hij volgens getuigen zeker vier keer van dichtbij op haar geschoten. In het toernooi om de KNVB-beker zijn Willem II, FC Twente en AZ door naar de kwartfinales. Willem II won vanavond in Tilburg met 3-0 van AFC. FC Twente won thuis van RKC Waalwijk met 2-0 en in Alkmaar eindigde AZ Pex Volle in 5-0. Het weer vannacht regenachtig bij een graad of 4. In de ochtend droog en opklaringen.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 really feel like Christmas at all ZFM stuur jullie allemaal fijne dagen en...